Mark Visser met het NOS-journaal. Leidinggevenden hebben de problemen van de marine onderschat. Dat is een van de conclusies van een rapport van commissie onder leiding van oud-inspecteur-generaal De Veer. Minister Hillen gaf opdracht tot het onderzoek naar aanleiding van misbranden in Den Helder. Volgens de commissie is aanvankelijk adequaat gereageerd, maar zijn er problemen bij een ondersteunende afdelingen onderschat. De Veer vindt dat bij Defensie de elementen voor een goed systeem van integriteit voorhanden zijn, maar dat die nog niet genoeg een geheel vormen. De commissie adviseert een samenhangend en eenvoudig integriteitsbeleid op te stellen en vaker over integriteitsschendingen te communiceren. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren nog terughoudend op het akkoord dat de Europese regeringsleiders gesloten over de aanpak van de schuldencrisis. De PvdA wil dat de afspraken eerst goed worden bestudeerd om te kijken of ze in het lang zijn van de Europese burgers en de Europese economie. Ook D66 en de ChristenUnie hebben nog veel twijfels. Ze vragen zich af of de maatregelen op de lange termijn wel afdoende zijn om de problemen op te lossen. De SP zegt dat er geen akkoord is, maar nog geen oplossing voor waar de crisis mee begon, namelijk Griekenland. De VVD noemt het knap dat het akkoord is bereikt. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig, omdat gedoogpartner PVV zich verzet tegen extra noodhulp voor Griekenland. De vakcentrale FNV wil dat nieuwe vitaliteitsspaarregeling al op 1 januari wordt ingevoerd. Dat is een jaar eerder dan gepland. Als dat niet gebeurt kunnen werknemers volgend jaar niet sparen met een belastingvoordeel, want de spaarloonregeling vervalt per 1 januari. De FNV zegt dat het kabinet geld genoeg heeft om de vitaliteitsregeling eerder in te voeren, want de verlaging van de overdagsbelasting die kostte minder dan verwacht. Met de vitaliteitsregeling kunnen werknemers fiscaal gunstig sparen. Het weer, Vandaag vooral in het westen veel sluierbewolking, maar in de oostelijke helft van het land ook zon. 13 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Gouda. En op de A37 Hogeveen-Duitse grens tussen knooppunt Hogeveen en knooppunt Holsloot.